Chilling in the bubble, bubble, bubble box. Chilling, chilling, chilling in a bubble box. in a bubble, bubble, bubble box. Chilling, chilling, chilling in a bubble box. Equal chilling in chilling in bubble in bubble, bubble, bubble in bubble, Katja Schuurman en Anita Dot. Niets is met te duur, man, want ik ben verzot. Op King van de Bengal Boys en ook Joyce. Het zal een neusje van de vrouwen. mijn cijfers zoek en ik zie er